Door Megens met het NOS-journaal. Een Duits vliegtuig met 273 passagiers heeft een noodlanding gemaakt op het Griekse eiland Kreta vanwege een bommelding. Het toestel was onderweg van Egypte naar Düsseldorf. Volgens de Duitse krant Bild vond een passagier op de wc een briefje met het woord bom. Het vliegtuig van de maatschappij Condor vloog daarop naar de dichtstbijzijnde luchthaven, begeleid door Griekse gevechtsvliegtuigen. In Zuid-Amerika hadden zeker negen vluchten ook te maken met bommeldingen. Vier daarvan hadden de Chileense hoofdstad Santiago als bestemming of vertrekplaats. Na onderzoek zijn geen explosieven gevonden. Tijdens de hitte van de afgelopen weken zijn er niet veel meer mensen overleden dan in een gemiddelde zomer. Waren per week zo'n 100 sterfgevallen meer dan in een normale zomerweek, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tijdens de lange hete periode in 2006 lag het sterftecijfer nog bijna 400 personen per week hoger dan normaal. Volgens het CBS weten mensen nu beter hoe ze een hete periode door moeten komen. Ook zijn er tijdens de lange koude periode met griep afgelopen voorjaar al relatief veel kwetsbare mensen gestorven. Google-topman Pichai ontkent dat er concrete plannen zijn voor een zoekmachine in China. Volgens de New York Times heeft hij gezegd dat hij graag meer zou willen doen in China, maar dat een zoekmachine nog ver weg is. Veel medewerkers hebben ethische bezwaren tegen een terugkeer vanwege de censuur in China. Google heeft zich in 2010 juist vanwege die censuur teruggetrokken uit dat land. Feyenoord en Vitesse zijn beide uitgeschakeld in de voorrondes voor de Europa League. Feyenoord speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Trentin uit Slowakije. Vorige week verloren de Rotterdammers de uitwedstrijd al met 4-0. Vitesse verloor met 1-0 uit van Basel. ook de thuiswedstrijd werd vorige week met 1-0 verloren. Het weer, een regengebied, trekt vanochtend via het oosten weg. In het westen breekt al snel de zon door. Het wordt zo'n 22 graden vandaag. Het weekend verloopt bewolkt, maar wel grotendeels droog...